De afgelopen weken sneuvelden de ruiten van tientallen auto's. De politie weet niet of dat gebeurde door steenslag of dat er sprake is van één of meerdere snelwegschutters. In het Amazone-oerwoud in Bolivia is een overlevende gevonden van een vliegtuigcrash van drie dagen geleden. Dinsdag stort een toestel neer in het noordoosten van Bolivia met negen mensen aan boord. In eerste instantie werd gezegd dat alle inzittenden waren omgekomen, maar bij het wrak werden maar acht lichamen gevonden. Reddingswerkers zochten daarna in de wijdere omgeving om ook het laatste slachtoffer te kunnen bergen. Uiteindelijk vonden ze de overlevende, een man van 35. Hij heeft zich in leven weten te houden door zijn eigen urine te drinken en is slechts licht gewond. Voor de Canadese westkust is een aardbeving geweest met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. De beving deed gebouwen trillen in de stad Vancouver en werd ook gevoeld in de Amerikaanse stad Seattle, ruim 200 kilometer zuidelijker. Er is geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Volgens de eerste berichten is er geen grote schade aangericht en zijn er geen slachtoffers gevallen. Tennisser Rafael Nadal heeft als laatste de halve finales bereikt van de US Open. De Spanjaard won gemakkelijk in drie sets van de Amerikaan Andy Roddick. De Spanjaard speelt de komende dag in de halve finale tegen Andy Murray uit Schotland. De andere halve finale gaat tussen Novak Djokovic en Roger Federer. Het weer, vannacht nevel of mist, de temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag bewolking en zon, het wordt 23 graden op de Wadden tot lokaal 28 in het zuiden.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 I think about you. day. I think about you all the time. I see you in my dreams. you Oh, my baby's my baby girl. Yeah. Yes, no, hurt me so good, baby. Oh, I'm so wrapped up in your love.